Christian Bonenbakker met het NOS. Voor twee dagen konden 52 miljoen Egyptenaren hun stem uitbrengen in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Naar schatting de helft van hen heeft dat gedaan. Ze konden kiezen tussen 12 kandidaten. Het is niet duidelijk wanneer de uitslag bekend wordt. Air France gaat reorganiseren om uit de rode cijfers te komen. De luchtvaartmaatschappij gaat onder meer verliesgevende lange afstandsvluchten afstoten en zich meer richten op korte vluchten binnen Europa. Het is nog niet bekend hoeveel banen er bij de reorganisatie verloren gaan. Het leger van Jemen heeft naar eigen zeggen 35 strijders van Al-Qaeda gedood. Dat gebeurde in het zuiden van het land, dat deels in handen is van het natuurnetwerk. Het leger heeft de strijd tegen Al-Qaeda verder opgevoerd na de zelfmoordaanslag van afgelopen maandag, waarbij 96 doden vielen. Alle slachtoffers waren militairen die deelnamen aan de oefening voor een militaire parade. Bij de Chinese stad Wenzhou is een nieuw cruiseschip tegen een brug gevaren. Het schip was met 33 meter net iets te hoog om onder de brug door te kunnen. Bij de aanvaring raakten twee schoorstenen van het schip en de brug zelf beschadigd. Waarschijnlijk was miscommunicatie over de hoogte van de brug de oorzaak van het incident. Niemand raakte gewond. Volgens ooggetuigen schoppelde de brug wat heen en weer, maar bleef het verkeer erover gewoon doorrijden.